De nieuwe politiechef wil met haar collega's de bevolking normen en waarden bijbrengen. FC Twente heeft in zijn derde wedstrijd in de Champions League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Werder Bremen. Theo Jansen zette de Enschedeers in de 75ste minuut op voorsprong. Maar even later maakte oud-Twente-speler Arnautovic voor Bremen gelijk. In dezelfde groep won Internationale met 4-3 van Tottenham Hotspur. Het weer nog, het blijft buiig. Morgen vooral in het noordelijk deel van het land. Er is veel wind en het wordt een graad of 10.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 Don't wanna be in your way, and I don't wanna be your second choice. friend. hoping you might change your mind and call me up to say how much you need me to. say lo so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me.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 Het is een man uit Dronten. Drie mensen liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. In slecht weer reden twee auto's frontaal op elkaar. Het hagelde en volgens de politie was het spek glad. Op de plaats van het ongeluk is het een chaos, zegt de politie. In een stadje in het noorden van Mexico is een 20-jarige studenten criminologie beëdigd als chef van de politie. Het stadje ligt vlakbij de gevaarlijke drugstad Ciudad Juarez. Vanwege het geweld van drugsbendes, ook tegen de politie, was er verder niemand te vinden voor de post. De nieuwe politiechef wil met haar collega's de bevolking normen en waarden bijbrengen. De Zweedse politie vermoedt dat er bij een serie schietpartijen in Malmö sprake is van vreemdelingenhaat. De politie onderzoekt 15 schietpartijen van het afgelopen jaar. Bij één daarvan viel een dode. De meeste slachtoffers zijn van niet-Zweedse afkomst. Gisteren nog werd een man die bij een bushalte stond te wachten in zijn rug geschoten. Hij overleefde het. FC Twente heeft zijn derde wedstrijd in de Champions League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Werder Bremen. Theo Jansen zette de Enschede'ers in de 75ste minuut op voorsprong, maar even later maakte oud-Twente-speler Arnautovic voor Bremen gelijk. In dezelfde groep won Internationale met 4-3 van Tottenham Hotspur. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft twee bestuurders geschorst wegens mogelijke corruptie. De bestuurders uit Nigeria en Tahiti werden in de val gelokt door de Britse krant The Sunday Times. Verslaggevers deden zich